Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De grens te sluiten voor de Libische kolonel Gaddafi. De grens met Libië is daarvoor te lang en we hebben er niet de middelen voor, zei de minister van Buitenlandse Zaken van Niger, Bazoum. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft Niger gevraagd om Gaddafi tegen te houden, mocht hij de grens willen oversteken. Bazoum zei dat Gaddafi de grens nog niet is gepasseerd en daar ook geen verzoek voor heeft gedaan. Verder heeft zijn land nog geen besluit genomen of Niger hem in dat geval zal oppakken en overdragen aan het internationaal strafhof. In de afgelopen dagen zijn drie konvooien met Gaddafi-getrouwen in Niger aangekomen. Die mensen zijn volgens minister Bazoum vrij om in Niger te gaan en staan waar ze willen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft ondanks het einde van het Space Shuttle tijdperk te weinig astronauten in dienst. Dat schrijft een onafhankelijk Amerikaans onderzoeksbureau. Er werken nu nog zo'n 60 astronauten bij NASA. Tien jaar geleden waren dat er nog bijna 150 aantal astronauten is volgens de onderzoekers te weinig voor de missies naar het internationale ruimtestation ISS en voor ruimtereizen in de toekomst. Als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt, dan zijn er te weinig vervangers. Het rapport werd opgesteld door 13 ruimtevaartdeskundigen, van wie er 5 bij de NASA hebben gewerkt. Voor de tweede dag op rij zijn op de US Open alle tenniswedstrijden afgelast. Het regende vrijwel de hele dag in New York. Eerder vandaag kwamen favorieten Rafael Nadal en Andy Murray tussen de buien door nog wel in actie. Maar na een kwartier werd alsnog besloten de achtste finales te staken. De organisatie van de US Open laat nu ook de vrouwenwedstrijden niet doorgaan vanwege de regen. Doordat dit de tweede dag is dat de Grand Slam wedstrijden niet door kunnen gaan, moeten de finales op zaterdag en zondag waarschijnlijk verschoven worden naar begin volgende week. Het weer bewolkt en buien, 12 graden is het. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind.